Door negens met het NOS-journaal. Steeds meer jonge gezinnen verlaten de grote stad, meldt het CBS. Landelijk gezien verhuist gemiddeld 14% binnen vier jaar... na de komst van een kind naar een andere gemeente. In Amsterdam vertrok 40%, in Utrecht 34%. En uit Rotterdam en Den Haag ruim een kwart. Jonge gezinnen met een migratieachtergrond blijven meestal in de stad wonen, meldt het CBS. De verzekeraars waarschuwen dat de helft van de branden in huis wordt veroorzaakt door smartphones en andere elektronica. Telefoons en tablets liggen vaak s'nachts te laden en dat is volgens het Verbond van Verzekeraars gevaarlijk. Door oververhitting en slechte laders kan brand ontstaan. Vorig jaar werden al tientallen type opladers uit de handel genomen omdat ze brandgevaarlijk waren. De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij een miljoenendeal met het Amerikaanse bedrijf Procter Gamble. De multinational wilde geld via Nederland doorsluizen naar de Cayman-eilanden... om zo 169 miljoen dollar minder belasting te betalen. Volgens Trouw blijkt uit de Paradise Papers... dat een belastinginspecteur in Rotterdam daar in zijn eentje toestemming voor heeft gegeven... maar daar had een speciaal team van de Belastingdienst naar moeten kijken. Uit de documenten blijkt verder dat sportmerk Nike door Nederland wordt geholpen bij het ontwijken van belastingen. Vorig jaar werd zo ruim 12 miljard dollar buiten het bereik van de Amerikaanse Belastingdienst gehouden. In Sydney in Australië zijn twee schooljongens om het leven gekomen toen een auto hun klaslokaal binnenreed. De SUV schoot met hoge snelheid door de wand van het houten schoolgebouw. Vijf kinderen liggen in het ziekenhuis, zestien leerlingen en een leerkracht raakten licht gewond. De bestuurster van de SUV mankeert niets. Bij de intocht van de Sint in Amsterdam krijgen de pieten het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de 16e eeuw. De pieten zijn niet zwart, ze krijgen roetvegen. En ze hebben pruiken met halflang golvend haar. De organisatie zegt dat de Pieten op die manier niet geassocieerd kunnen worden met slavernij. De Sinterklaasintocht in Amsterdam is op zondag 19 november. Het weer vannacht heeft het voor het eerst dit najaar gevroren. Daarom is het vanochtend nog fris en ook mistig. Later vandaag wordt het vrij zonnig, maar niet warmer dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Knoop het dingen rijdt het langzaam over 18 kilometer. Kost je bijna drie kwartier extra. De A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij Houten 7 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Utrecht Noord 12 kilometer. Vertraging bijna 20 minuten. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht.